It carries the most basic kind of humanitarian aid, which is almost the most needed today, food, plain and simply food for a population that faces a humanitarian catastrophe. Het schip vertrok vanochtend vanuit Cyprus. Aan boord is zo'n 200.000 kilo rijst, meel en eiwitrijk voedsel. Volgens von der Leyen is de hulp hard nodig omdat er een humanitaire ramp gaande is in Gaza. Kinderen sterven er van de honger. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in het Marengo-proces. Tegen een aantal medeverdachten van Ridouan Taghi werd levenslang geëist... maar ze kregen uiteindelijk een kortere celstraf. Dat vindt het OM niet terecht. Gisteren brachten Taghi's advocaten naar buiten dat ook zij in hoger beroep gaan. Taghi kreeg levenslang opgelegd omdat hij volgens de rechtbank leiding gaf aan een moordorganisatie. Een standbeeld in Los Angeles voor basketballegende Kobe Bryant... wordt een maand na de onthulling alweer aangepast. Op de sokkel staat een overzicht van zijn carrière en de spelers waarmee hij samenwerkte... maar dat staat vol met spelfouten. Kobe Bryant wordt gezien als een van de beste basketballers ooit. Vier jaar geleden kwam hij om bij een helikoptercrash bij L.A. En paniek in België, want garnalenkroketten dreigen onbetaalbaar te worden. Er worden bijna geen garnalen meer uit de Noordzee gevist. Onder meer door klimaatverandering en daardoor schiet de prijs omhoog. Merkte ook correspondent Arjen van der Horst toen hij ging lunchen. De garnalenkroket is wat ze hier eetbaar erfgoed noemen. Het is zelfs een beschermd streekproduct. Maar ja, met die tekorten betaal je wel de hoofdprijs. Dat is al snel 25 euro. Vissers verwachten dat de garnalen tekorten nog tot de zomer duren. Het weer grijs met in het oosten nog wat regen. Het is vanmiddag ook een tijdje droog. En in het noorden zijn er opklaringen met soms wat zon. Daarna komen de buien terug bij een graad of 10.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 I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. can go. I know what no one else knows. Here I am, just drowning in your brain, with a ticket for a run.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 De omstreden influencer Andrew Tate is opnieuw opgepakt in Roemenië... samen met zijn broer Tristan. De twee worden verdacht van seksueel misbruik in het Verenigd Koninkrijk. Eerder werd Tate al door justitie in Roemenië aangeklaagd... voor mensenhandel en verkrachting. Opnieuw zijn er Palestijnen gedood die stonden te wachten op voedselhulp... meldt nieuwszender Al Jazeera. Bij de aanval van het Israëlische leger in Gaza-stad zouden zeker negen mensen zijn omgekomen. De wereldwijde levensverwachting is tijdens de coronapandemie met ruim anderhalf jaar gedaald. Naar bijna 72 jaar. Staat in een onderzoek in wetenschapstijdschrift The Lancet. Het weer vanmiddag even droog, maar later vanuit Zeeland opnieuw regen. Het is uiteindelijk een graad of 10. 106.9 ZFM. I'm not gonna move Got some words on cardboard Got your picture in my head Saying, if you see this girl Can you tell her where I am?